Ze was een adjudant en heeft inmiddels een andere functie binnen Defensie. De Vries zegt dat hij niet langer kan functioneren door de aandacht in de media voor zijn verhouding. Hij had aan de partij bedenktijd gevraagd. De Vries zegt dat hij veel te danken heeft aan het CDA en dat hij de partij niet langer wil belasten met deze discussie. Minister van Middelkoop neemt de taken van de Vries over. De man die gisteravond in Enschede drie mensen doodschoot en daarna zelfmoord pleegde, zat vorige week twee dagen vast, omdat hij een van zijn latere slachtoffers had bedreigd. Dat heeft justitie bekendgemaakt. De slachtoffers waren een vrouw, haar zoon van negen en haar zus. Volgens de politie was de 33-jarige dader de ex-vriend van de vrouw. Vorige week deed ze aangifte tegen hem van bedreiging. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeven betogers om het leven gekomen na gevechten met het leger. De militairen schieten met scherp op de roodhemden. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt. Onder hen zijn ook twee journalisten. In het centrum van Bangkok eisen duizenden roodhemden het vertrek van premier Abhisit en zijn regering. Steve McLaren heeft de Rinus Michels Award gekregen. De Brit, die Twente aan zijn eerste landstitel hielp, is door zijn collega's gekozen tot beste trainer van het jaar. McLaren is vertrokken bij Twente. Volgend jaar traint hij VfL Wolfsburg in Duitsland. De Rinus Michels Euvre Award ging naar de technisch directeur van Feyenoord, Leo Beenhakker.